van met het NRS Joe Biden waarschuwt voor een nieuwe aanslag op het vliegveld van Kabul. Volgens de Amerikaanse president is een aanslag binnen 24 tot 36 uur zeer waarschijnlijk. Bij de aanslag op de luchthaven van afgelopen donderdag kwamen tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. Op de luchthaven van Kabul is de laatste fase van het vertrek van Amerikaanse troepen ingegaan, zegt het Pentagon. Er zijn nu nog minder dan 4000 Amerikaanse militairen op het vliegveld. Zo'n 1800 minder dan eerder deze week. Amerikanen zeggen dat ze sinds de val van Kabul meer dan 100.000 mensen uit de stad hebben weggehaald. Demissionair minister Kaag reist komende week naar de regio waar Afghanistan ligt. Naar welk land ze gaat wil het ministerie van Buitenlandse Zaken niet zeggen. Ook wat haar missie precies inhoudt is onduidelijk. Rutte zegt op Twitter dat het kabinet zich maximaal wil inzetten... om evacuaties uit Kabul weer mogelijk te maken. Hij heeft vandaag contact gehad met de Duitse bondskanselier Merkel. Samen met onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... wil hij weer een presentie hebben in Kabul... zodra de veiligheidssituatie dat toelaat. Op de stranden van Vlieland, Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland... zijn vandaag meerdere bruinvissen aangespoeld. Om hoeveel dieren het precies gaat is niet bekend... maar op het strand van Terschelling liggen er in ieder geval zes... schrijft Om op Friesland. Het lijkt erop dat de dieren al eerder zijn doodgegaan... en door de harde wind zijn aangespoeld op het strand. De Universiteit Utrecht gaat de kadavers onderzoeken. De Joodse belangenorganisatie CIDI en CEO doen aangifte tegen de organisator van een beurs afgelopen zondag in Houten. Op die beurs werden dolken met hakenkruisen, SS-insignes, medailles en ook twee jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog te koop aangeboden. TV-programma Kassa bracht de voorwerpen met een verborgen camera in beeld. Bij één ster zat het ID-bewijs van de draagster. De vraagprijs was 2500 euro. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en valt in de oostelijke helft van het land wat regen.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 Step closer. I just wanna get to know you. Get closer. I just wanna get to know you. determination. We seek deeper introspection, new direction and ascension. Yet still there's this tension. Yet still there's this tension. Yet still there's this tension.